Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Ook kleinheid. Dat blijkt uit een onderzoek onder 600.000 mensen in 19 landen. Dat is gepubliceerd in The Lancet. Tot vijf glazen per week lijkt geen kwaad te kunnen... maar bij elk glas meer neemt de levensverwachting af. De kans op een beroerte of hartfalen neemt dan toe. De wetenschappers concluderen dat de advieshoeveelheden in veel landen te ruim zijn. Nederland zit met maximaal één glas alcohol per dag wel op de goede norm. Het kabinet moet meer aandacht aan de publieke omroep besteden, schrijft NPO-topvrouw Shula Rijksman in het AD. In het regeerakkoord pleit het kabinet voor een sterke publieke omroep, maar daarop volgde wel een bezuiniging van 60 miljoen euro. Het kabinet komt zijn mooie woorden niet na, schrijft Rijksman. Volgens haar domineert de publieke omroep nu de eredivisie van radio en tv, maar is het niet vanzelfsprekend dat het zo goed blijft gaan. De bezuiniging is volgens het kabinet nodig vanwege de teruglopende reclameinkomsten. Natuurmonumenten begint op Schiermonnikoog een fokprogramma voor konijnen. Door ziektes is de populatie gekrompen van duizenden tot een honderdtal. Konijnen zijn nuttig voor de natuur omdat ze struiken aanvreten en zo het landschap openhouden. Ook dienen hun holen als broedplaats voor vogels. Natuurmonumenten gaat nu fretten inzetten die de konijnen uit hun holen jagen. De dieren worden vervolgens gevangen, onderzocht en ingeënt. Daarna gaan ze naar een afgeschermd duingebied op Schiermonnikoog om jonkies te krijgen. In de Verenigde Staten is een schilderij van Marc Chagall teruggevonden dat 30 jaar geleden werd gestolen. Het doek Othello en Desdemona uit 1911 was eigendom van een echtpaar uit Manhattan. Het werd gestolen door iemand die in hun flatgebouw werkte. Onlangs werd het te koop aangeboden bij een kunsthandelaar in Washington. Die vertrouwde het niet omdat er geen papieren bij zaten. Het weer nog van tijd tot tijd zon, in het noordoosten bewolking en enige tijd regen. Het wordt 13 tot 17 graden, morgen geregeld zon, plaatselijk een bui...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 www.zfmzandvoort.nl Stuck in a van stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same.